Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad roept alle lidstaten op om de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat op te voeren. De lidstaten moeten voorkomen dat IS en andere extremistische groepen nog aanslagen uitvoeren. De 15-koppige raad nam unanieme resolutie aan waarin staat dat alle noodzakelijke maatregelen moeten worden genomen om de terreurgroep te bestrijden. Ook moeten de lidstaten samenwerken om ervoor te zorgen dat het aantal jihadgangers wordt teruggedrongen. In de resolutie worden de aanslagen van de afgelopen tijd, waar IS verantwoordelijk voor is, krachtig veroordeeld. In Parijs en andere steden in Frankrijk zijn de afgelopen avond de aanslagen van precies een week geleden herdacht. Er waren kleine plechtigheden met kaarsen en bloemen, maar op de Place de la République, niet ver van cafés die het doelwit waren van de aanslagen, werd juist gedanst en gezongen. Op een van de daders van de aanslag wordt nog steeds jacht gemaakt. Het is onzeker of de 26-jarige Salah Abdesalam nog in Frankrijk is premier Wilders maakte eerder gisteren bekend dat een van de gewonden is overleden... waarmee het dodental van de aanslagen, afgezien van de daders, op 130 komt. Het dreigingsniveau in Brussel is verhoogd van niveau 3 naar 4. Dat is het hoogste niveau en betekent dat de dreiging ernstig en zeer nabij is voor het Brussels gewest, meldt het Belgische orgaan voor de coördinatie voor de dreigingsanalyse. Het Belgische crisiscentrum raadt mensen onder meer aan om drukke plaatsen te vermijden. De verhoging van het dreigingsniveau werd om 1 uur vannacht bekendgemaakt. De Belgische autoriteiten zeggen niet waarom, maar komen in de loop van de dag met een verklaring. De laatste keer dat het dreigingsniveau 4 van kracht was in België was na de aanslag op het Joods Museum in Brussel eind mei vorig jaar. In de rest van België blijft dreigingsniveau 3 gelden. Het weer, in het westen buien met kans op onweer en hagel. In het oosten nagenoeg droog en minima tussen 2 en 6 graden. Overdag opnieuw buien met kans op onweer en een stevige westenwind.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl break your heart taken from the fire into the frying pan. On and on, she just keeps on trying. And she smiles when she feels like. on, Sinatra and starts to cry. On and on, he just keeps on trying.